7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Noorse politie zoekt op het water naar de vermiste Arjen Kamphuis... in het fjord waar eerder zijn kajak en andere spullen zijn gevonden. Dat meldt de Noorse politie aan de NOS. Dat wijst erop dat de politie er ernstig rekening mee houdt... dat Kamphuis door een ongeluk is omgekomen. Familie en vrienden van Arjen vinden dat onwaarschijnlijk. Volgens hen heeft Arjen veel ervaring met expedities in onherbergzame gebieden... Verder houdt de Noorse politie rekening met een misdrijf of een zelfgekozen verdwijning. De 46-jarige cybersecurity-specialist verdween op 20 augustus van de radar. De oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort... is bereid mee te werken aan het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller. De oud-campagneleider heeft een akkoord gesloten met justitie... in ruil voor verlichting van aanklachten tegen hem. De rechtszaak tegen Manafort heeft niets te maken met zijn campagnewerk voor de president maar draait onder meer om zijn werkzaamheden als politiek adviseur in Oekraïne. Een Syriër van 19 in de Brabantse gemeente Laarbeek is veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij de burgemeester met de dood heeft bedreigd. In december had de Syriër een gesprek met de burgemeester in de hal van het gemeentehuis. Die wilde hem een locatieverbod opleggen. De Syriër was boos omdat hij problemen had met zijn huisvesting. Na dat overleg bedreigde hij de burgemeester. De orkaan Florence heeft de Amerikaanse oostkust bereikt. Inmiddels zitten zo'n half miljoen woningen zonder stroom. Ook moesten honderden mensen gered worden die vastkwamen te zitten door het hoge water. Hoewel Florence is afgezwakt tot een orkaan van de eerste categorie... wordt er rekening gehouden met enorme verwoestingen. Er kan wel een meter regen vallen. Weerkundigen verwachten dat het zeewater tot drie kilometer landinwaarts kan doordringen... en een hoogte kan bereiken van 3,5 meter. Het weer vanavond en vannacht kan nog een bui vallen.